Van 9 uur. Freddy van Tijn met het slachtoffers van de MH17-ramp zijn in Hilversum aangekomen. In de corporaal van de kazerne worden de resten onderzocht door forensisch experts. Vanmiddag kwamen de kisten uit Garkov aan op de vliegbasis Eindhoven. Het is de zevende en voorlopig laatste keer dat er menselijke resten uit Oekraïne worden gerepatrieerd. De bergingsmissie is voorlopig beëindigd. Bij de vliegramp met de MH17 in juli kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Zeven Nederlanders zijn nog niet geïdentificeerd. De pluimveeslachters stappen maandag naar de rechter als staatssecretaris Dijksma de maatregelen tegen de vogelgriep niet snel versoepelt. Volgens de organisatie van pluimveeslachterijen zijn de vervoersbeperkingen niet meer nodig, omdat er al dagen geen nieuwe gevallen van het vogelgriepvirus H5N8 zijn vastgesteld. Volgens de organisatie wijst alles erop dat het virus van wilde vogels komt en dus zou alleen de ophokplicht gehandhaafd hoeven te worden. De SGP wil christenen uit de Arabische regio voorrang geven bij het uitnodigen van vluchtelingen. Ieder jaar nodigt het kabinet vluchtelingen uit om naar Nederland te komen. Volgens de SGP hebben christelijke vluchtelingen het zwaarder in het Midden-Oosten dan anderen. Ze durven vaak niet naar kampen die worden gedomineerd door moslims. Europa heeft als christelijk werelddeel een specifieke verantwoordelijkheid. En Nederland daarmee ook, vindt de SGP. In 24 uur tijd zijn in Zuid-Frankrijk vier mensen om het leven gekomen door noodweer en overstromingen. Naar twee mensen wordt nog gezocht. Het is al twee dagen noodweer in de kuststreek bij de Middellandse Zee. Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Twee weken geleden verdronken drie mensen door noodweer in Zuid-Frankrijk. Het weer hier, het blijft droog.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 If you really love the music, no matter what age, color, or gender you are, we just want you to gather around and enjoy these sweet sounds. Let us take you to some places where you see smiles on faces, beautiful people all over the world, all types of different races. So if you are with me, party people, and you still don't have a clue, put those hands to the sky because you know my babe. Don't with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe.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 106.9, 104.5. Leuk dat je bent ingeschakeld. Op weer een frisse, fruitige en vooral keiharde zie het op jouw CFM Zandvoort. Ja, dat zeggen we nog een keer. Dat je het even goed in, je kopje prop. Zie het. De komende twee uur. De heetste beats. En ja, daar kon deze niet ontbreken. Ed Sheeran met Don't in de Don Diablo remix. Ja. Oh, de plaat gewoon is al lekker, maar Don Diablo doet er gewoon eventjes een schepje bovenop. En ja, die komende twee uur, wat kun je hier allemaal verwachten? Nou, nou, maak je borst maar nat. De one and only DJ Dion Sydney, hij zegt... Mijn muziekmap, hij peilt uit, ik moet komen draaien. Nou, heel goed, het tweede uur. Een uur lang non-stop in de mix hier op jouw ZFM Zandvoort. Dion Sydney. En als hij zegt, mijn muziekmap paalt uit... Oeh, dat belooft wat moois. Ja, natuurlijk. Alle hete nieuwtjes. Ik heb ze weer even verzameld. En ja, ik ruik ook al een beetje de dennennaalden. En ja, als ik zeg dennennaalden... dan kan dat maar één track betekenen. Welke track dat is, die ga je straks zeker voorbij horen komen. En heel veel hete promo's. Ze zijn weer ook bij me binnengekomen. Dus ja, ik ga jullie niet langer laten wachten. Hij is misschien een beetje hard, maar ik denk dat jullie het wel kunnen hebben. Jacob van Hagen en Azon. Drumbrave. Binnenkort komt hij uit op The Ones to Watch. Hij staat al eh, genoteerd eh, in de DMC Bus Toch wel een chart die ertoe doet. En daar vinden we hem. Eens eventjes kijken, al op nummer 12 deze week binnengekomen. En natuurlijk hier al bij jouw enige echte See It op CFM Zandvoort. Gewoon even lekker knallen. Even het stof uit de speakers. Ben je onderweg? Hou je handen aan het stuur. Je voet eens op het gas. Want anders dit zeker een plaat. Dat je voet het gaspedaal wat sneller intrapt. Ik zeg, de bekeuringen zijn voor jezelf. Dit is hier. Tot aan 11 uur. Hou hem hard. join up. zo'n klassieker. Soul to Soul, je herkennen ze nog wel met Back to Life. In de Clash Back to Ether Reality. Remix. Ja, dat orgeltje, oh. Heerlijke gevoelens eh, doen we daarbij op. En ja, ik hoop dat je datzelfde eh, gevoel hebt. En daar kijken we eventjes in de partyagenda, want het zit er alweer aan te komen. Woensdag 31 december, New Year's Eve. Oftewel Classified New Year's Eve. Ja, op 31 december 2014 viert iedereen oud en nieuw bij Classified. New Year's Eve, van nergens anders ga je zoveel muzikaal vuurwerk beleven als bij Classified. In de M&M Plaza in Amsterdam, daar onder andere Escape, Air en Beach Club vroeger uit zijn dak te hebben laten gaan... garandeert de organisatie hierbij Classified de sterretjes te laten zien op een sterrenlocatie. De luxe M&M Plaza is een nieuwe en vooral luxe locatie gevestigd in Amsterdam-Noord. Met een capaciteit van meer dan 2500 personen, verdeeld over two areas, eh, zal je dit doen denken aan een super vette mansion met een grote witte balzalen, luxe interieur en flashy verlichting. Een mooiere locatie om oud en nieuw te vieren eh, kan de organisatie in ieder geval niet bedenken. Classified heeft zoals je gewend bent eh, van Classified weer een spetterende line-up kunnen vastleggen waarmee jouw 2015 in ieder geval weer met een knal van start gaat. Ja, niemand minder dan de artiesten Gregor Salto, D Rashid, Michael Mendoza, Artistic Raw, Urban Biggie, Brian Chundro en Santos, Waylon Pereira en Naftalia Ramona verzorgen de lekkerste urban, eclectic en house muziek op deze speciale avond. Ja, verder knallen. We staan ook 2015 eh, lekker in met de vetste lasershows de mooiste danseressen en nog een veelbelovende geheime act. Zorg dus dat je snel je kaartje bemachtigt op www.gelikt.club voordat dit natuurlijk te laat is. De early bird eh, kaarten zijn nu verkrijgbaar voor slechts 20 eh, euro. Ja, je kunt ook allemaal VIP-arrangementen doen eh, met drank erbij. Allemaal gezellig. Maar geloof me, deze line-up, hij ziet er gewoon helemaal strak uit. Dus zet hem in je agenda als je erheen wil. M&M Plaza. Aan de Floraweg 198 in Amsterdam. Op woensdag 31 december. Hier is het feestje. Vanaf 9 uur s'avonds tot laat. Dus geen exacte slotdatum. De minimale leeftijd is 18 plus. En ja, je bent een identif identiteitskaart eh, helemaal verplicht eh, mee te nemen. De kaarten kosten in de voorverkoop 20 euro. Normale tickets worden 27,5 euro exclusief via. En tickets aan de deur, als die er nog zijn, gaan voor 40 euro over de toonbank. Je kunt ook kaarten kopen via de site van Ticketscript of alle Primera winkels. Zeg je nou, ik ga eerst even op Twitter kijken. Hashtag gelikt Amsterdam. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door. Met een lekkere plaat. Misschien nog een plaat om een beetje bij te komen eh, nog steeds van Jacob van Hagen. Het was wel een beuker. Maar deze plaat ook hoor. Hij is wat rustiger, maar niettemin ontzettend lekker. En over welke plaat hebben we dan? Dan hebben we het over Fernand Dust. En zijn track Dictator. Binnenkort komen er ook allemaal remixen uit. Maar nu eerst. Deze promo van Muscox Records. Ik zeg, zet hem lekker hard en luister naar die mooie speech. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel. 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers! dat mensen gewoon een ripjes ervan gingen draaien. Oh, wat een plaat is dit. Helemaal lekker. En ja, ik zeg ook al... hij gaat hier vast en zeker nog wel voorbij komen... bij Dion Sydney in de mix. Maar niet voordat we dit nummer hier al het eerste uur hebben gedraaid. Ongelooflijk. Ik word er gewoon even stil van. Beetje emotioneel, zeggen we dan. Maar we gaan gauw weer door met de realiteit. Want zaterdag 6 december 2012 vindt in de Masilo in Rotterdam Mysterious eh, plaats. En ja, het is tijd voor een feestje. Hun drie jaar bestaan. Want na meer dan 60.000 bezoekers. Twee outdoor events in de Kuip Rotterdam. Mystery optredens van de grootste DJ's uit te zien. En vele dikke uitverkochte edities. In Homebase de Masilo viert Mysterious op zaterdag 6 december. De 3-year anniversary van Mysterious. Het succesconcept, georganiseerd door Third Floor BV, is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse party scene. De early bird tickets. Ze waren dan ook in rap tempo uitverkocht. En ja, naast een ijzersterke line-up wordt er groots uitgepakt. Met show-elementen en special effects. Ja, en dan de Mysterious Mainstage. Ik heb hier de line-up. Mark McRoland invites Shermanology, Alvaro, Moti, Fatou Gonzalez en MC Chen, Joe Dale, Bad Dimes, Bougainville, Frankie Rizzardo, MC Hates en een speciale mystery guest. Wie dat is, dat kunnen we helaas nog niet onthullen, maar komt dat zien. Maar als je dacht dat dit alles was, ze pakken nog even uit, want er is ook de Latin House Stage met La Fuente, Di Rashid, Stefan Vilein, Brian Chundro en Santos, Jay Valentine, Simon Kitso, Cross, Barros, INS, MC Patrick Brown en MC Kimmich. En dan is er nog een stage, ja de Waarom Daarom stage met daar DJ Superior, Lady B, Undercover, Verdoos en MC Akash. En ja, ik zeg haal je kaarten, want dit gaat een heet feestje worden. Tickets zijn 17,5 euro exclusief. Vie. En ze zijn verkrijgbaar via de site Ticketscript. Dus zet hem in je agenda. Zaterdag 6 december van 10 uur s avonds tot 7 uur in de ochtend. De minimale leeftijd is 18 plus. En het feestje vindt plaats in de Maasilo in Rotterdam. Wil meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar de site www.mysterious-event.com Tot zo weer dit nieuwtje. En ruiken we al die dennennaalden? Nou, ruik dan nog maar even goed. Want ze komen eraan hoor, die dennennaalden. Maar nu eerst. Toch nog een beetje denken aan de zomer op Ibiza. Sandy Riviera met Bang. In de EDX Ibiza Sunrise Remix. Hier natuurlijk op jouw CFM Zandvoort. Zie het in de house. Onthoud dat goed. Tot aan 11 uur. De heetste beat. En er komen er nog een paar aan hoor. Oeh. Om meer vingers bij af te likken. Schenk gerust een drankje in. En bang, bang, bang maar mee. op het strand van Ibiza zit. Of bij die leuke club. Of aan een heerlijk zwembad. En dan ben je weer het koude kikkerlandje Nederland. En koud wordt het al. Maar dat klopt ook. We zitten alweer bijna in december. En ja, als het december is, wat ruik je dan? Dennenhaalden. Zo dacht Wierweg ook. Dus dacht, we maken een leuke plaat. Totem Night. Everybody got to do. got to do to get a drink of soda pop around here. Here, here, here, here. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lost. En daarvoor Fox Stevenson. Met Sweets, oftewel Soda Pop. Wat een lekkere... Eh, ja, Dennis, wat wou je eventjes doen? Wou je even... Ja, even als je meekijkt. Camera 1, 2. Voor de luisteraars ook. Ja, we zijn ook gewoon live op tv. Digitale televisiekanaal natuurlijk. En daarvoor die lekkere kerstplaat. Wiewik. Wiewik, de Autumn Night. Ik heb hem gewoon gedraaid, Dennis. Eh, wat, wat vind je ervan? Uh kan, kan het zomaar uh, nu al een kerstplaat? Dikke duim omhoog voor de luisteraars die het eh, niet meekijken. En ja, dan hebben we nog een nieuwtje voor vanavond. Nicky Romero, Shermanology en de Party Squad. Dit zijn de grote headliners op Super Sunday Christmas Bash. Wat een mooie eh, overgang, hè? Zo. Super Sunday gaat weer geweldig uitpakken op tweede kerstdag. Ja, meestal zo. Met een line-up die al de topnamen van de Nederlandse samenbrengt tot één groot kerstfeest. Tweede kerstdag zal uitgroeien tot een heus spektakel... dat je moet vieren bij de Super Sunday Christmas Bash... in Central Studios in Utrecht. Een event waarbij muziek, visuals, aankleding en partyvibe samenkomen... om te zorgen voor het ultieme Super Sunday kerstgevoel. In de befaamde theaterzaal gaat het los met een van de Nederlands meest bekende DJ's. Nummer 8 in de DJ Mac Top 100 en hit scoort alsof het niets is. Zijn naam, Nicky Romero. Ook zal de muzikale familie Shermanology achter de présence geven. En ook Billy de Kid, voornamelijk... Ja, hij heette eerst Billy de Klits. Maar ja, vanwege de buitenlandse contacten werd het Billy de Kid maar. Roel en Doors, ze zullen niet ontbreken deze knallende tweede kerstdag. Ja, dan de ballroom van de Central Studios is net als elk jaar weer het terrein van Supa Dupa. De area waar het zo los gaat, dat spontaan alle ballen uit de boom springen. En niemand minder dan The Party Squad. Pato Gonzalez en MC Chen. Dyna, Lady B, Gio Brown en residents Dom, Lomp en Famous zullen hier onder meer van de partij zijn. Ja, parkeren. Het kan gewoon gratis in de directe omgeving van de Central Studios. En doe hier je voordeel mee. Ja, de early bird tickets. Daar ben je helaas al te laat voor. Die zijn compleet uitverkocht. De normale tickets zijn 29,50 euro exclusief fee. En zijn te koop via de site van Ticketscript en bij alle Primera winkels. Dus zet hem in de agenda. Tweede kerstdag. Oftewel vrijdag 26 december in de Central Studios in Utrecht. Van 10 uur s avonds. Dus je kunt gewoon nog even mee uh, bij je schoonouders. En daarna gewoon lekker losgaan. Die minimale leeftijd voor dit feest is 18 plus. En ik zei het al, kaarten bij de Ticketscript of Primera. Tot zover dit nieuwtje. En dan is het er tot er eh, echt tijd voor. Ja, waar, waar, is het dan toch tijd voor? De supergeile. Zie je het plaat? Ik zeg, ik vind hem lekker. Verus, Maxi Divine met Studio 54. Zet hem hard. Dat kan harder ik hoor het nog steeds niet. Fearless Maxi, Divine, Studio 54. Zie je het op je radio met zometeen na die klok van 11. Gewoon weer de normale programmering. Maar eerst, na die klok van 10... The one and only DJ Dion Sydney. sometimes call it around the world. Around the world is uh, the full works. I was around the world. je Dennis hier ziet gaan in de studio. Hij bounce van de ene kant van de DJ-deck naar de andere kant. En lachen dat hij doet. Oh! Ik heb nog één afsluiter van deze, dit eerste uur. Gewoon laten laatste nu nog even. Siege. Things You Do. En zometeen, de one and only DJ Dion Sydney.